Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is verplaatst naar het Rembrandtplein. Volgens het parool gaat het om een vreedzame manifestatie. Eerder waren de demonstranten op het Rokin te vinden... waar ze de confrontatie zochten met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij ammoniak richting de ME'ers gegooid. Bij het protest in Amsterdam zijn vandaag 32 mensen aangehouden. In Utrecht wordt nog altijd het gebouw van de universiteit bezet. De voorzitter van het college van bestuur riep de demonstranten rond half twaalf op om het gebouw te verlaten. Na middernacht zou de politie ingrijpen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël... als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op de stad. Gistermiddag werd al duidelijk dat de VS de levering van een lading zware munitie aan Israël in de wacht heeft gezet...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 Het is de zesde keer in elf seizoenen dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat. Het weer, vannacht opklaringen, maar wel mistig. Het koelt af naar een graad of 6. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door...